600 meer dan vorig jaar. Ook Matthew van 22 voelt zich al van kinds af aan jongen en moest lang wachten. Het was best wel heftig af en toe. En er waren ook momenten waarop ik het wel kon relativeren of dat het soort van oké was. Eh, maar er waren ook best wel donkere momenten waarop ik echt dacht van hoe lang gaat dit nog duren? Want ik weet oprecht niet hoe lang ik dit nog vol ga houden als er gewoon geen hulp komt. Wachttijden van twee jaar zijn inmiddels heel normaal. President Biden van Amerika wil dat nog meer mensen zich verplicht laten vaccineren. Hij is helemaal klaar met de 80 miljoen coronaprikweigeraars in zijn land. This is a pandemic of the unvaccinated. Despite the fact that for almost five months free vaccines have been available in 80,000 different locations we still have nearly 80 million Americans who have failed to get the shot. Iedereen die bij de Amerikaanse federale overheid werkt... moet het vaccin in zijn arm hebben zitten. Net als zorgpersoneel dat aan overheidsprogramma's werkt. En ook bij bedrijven met meer dan 100 mensen... moeten alle medewerkers een prik halen... hoewel zij er ook voor mogen kiezen om zich elke week te laten testen. Door het tekort aan huizen zetten jongeren hun leven in de parkeerstand, staat in de Telegraaf. Ze beginnen niet aan kinderen omdat ze daar geen geschikt huis voor kunnen vinden... en ze gaan ook later samenwonen. En Guus Hiddink zien we niet meer terug in de dugout. Hij stopt als coach, zei hij gisteravond bij SBS, bij Johnny de Mol. We gaan stoppen. We gaan stoppen? Ja. Ja, dus we doen geen dik advocaatje. Nee. <laughs> nee. Dat we toch nog ergens nee. in een ver land... Nee. Hiddink is 74. Hij was de laatste tijd bondscoach bij Curaçao. En dat was hij eerder van bijvoorbeeld Rusland, Turkije, Zuid-Korea en het Nederlands elftal. Het weer, de zon schijnt af en toe door de wolken heen vandaag. Maar vanmiddag steeds meer kans op buien. Daar kan ook onweer en hagel bij zitten. Mogelijk met veel regen in korte tijd. Het wordt ietsje minder warm, maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotenvaart.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 dat betekent dat het coronabewijs waarmee kan worden aangetoond of iemand gevaccineerd, negatief getest of hersteld is van corona, nergens meer hoeft te worden getoond. CDA-leider Hoekstra wil in goede harmonie met Pieter Omtzigt samenwerken... ook al heeft het Kamerlid de partij verlaten... en keert hij binnenkort terug als onafhankelijk Kamerlid. Morgen is het CDA-congres. Hoofdonderwerpen zijn de breuk met Omtzigt en de verkiezingsnederlaag. De nieuwe vrachtwagens die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft... mogen de weg niet op. Ze zijn een paar centimeter hoger dan de Wegenverkeerswet voorschrijft.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 Ze noemen daddy, wat ik ben door papi chulo. Tja kan voor die mo. Hey, eh, eh, hey, oh, oh. die gaat mamá de la mama de la mama Bebecita, ben met blakken, sippen henny op een maandagje Fuck Kelly, ze stak me liedje, ze una puta mala Se vos merieri, jersey, hier is chaca, chaca, chaca Periando, machucando, tamo gozando Fumando, hangueando, tenemos tanto Chavo, andamo con los palos Voor die palomos, huevos, cocotazos Geroli de post, maar ik ben el presidente Hot girl, samen, ja, ik zoek een big prr Door de henny doet zo hot, ik ben de favo De spot, is ze mijn kaas, ze noemen tolly, ze van mm.